Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tankstations verwachten vandaag een drukke dag omdat morgen op 1 juli de accijnzen omhoog gaan. De korting die ruim een jaar geleden werd ingevoerd verdwijnt dan voor het grootste deel. Dat betekent dat een liter benzine zo'n 17 cent duurder wordt en diesel 12 cent. Bij sommige tankstations is het de hele week al drukker dan normaal. En vandaag wordt de grootste drukte verwacht. Dat zal op veel plekken tot wachtrijen leiden. En mogelijk raken sommige tankstations door hun voorraden heen. De coalitie van de gemeente Den Haag is gevallen. De VVD is uit het college gestapt vanwege de omgang met de partij Hart voor Den Haag. Die wil terugkeren in het college nu oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui zijn vrijgesproken van corruptie. De VVD staat daar welwillend tegenover, maar coalitiegenoten PvdA en GroenLinks zijn fel tegen. De VVD vindt dat ondemocratisch en heeft de samenwerking daarom opgezegd. Richard de Mos zegt dat hij als grootste partij gaat proberen een nieuw college te vormen. In verschillende Franse steden is het gisteravond onrustig geweest. Eerder op de dag was een protestmars in Nanterre al uitgelopen op ongeregeldheden. Dinsdag werd in Nanterre, een voorstad van Parijs... een jongen van 17 van Algerijnse afkomst doodgeschoten door de politie. Dat leidt al dagen tot protesten. Gisteravond was het onrustig in onder meer Marseille, Toulouse en Po. Er werden meer dan 200 mensen opgepakt. Om de orde te bewaren zijn vannacht in Frankrijk zo'n 40.000 agenten op de been. Vier keer zoveel als afgelopen nacht. Het weer. Het is overwegend droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag vrij zonnig, maar landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui.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 They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living.